Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zouden vandaag 20 gijzelaars vrij worden gelaten door Hamas, dat melden Israëlische media. De berichten zijn nog niet bevestigd. In ruil daarvoor laat Israël weer Palestijnse gevangenen vrij. In Israël is kritiek op die ruil. Sommige mensen vinden dat je geen gevangenen vrij moet laten. Maar er is ook een ander geluid, zegt correspondent Nasra Habiballah. Ik heb het idee dat de meerderheid hier absoluut eh, wel achter staat... voor het, zorgen dat die gijzelaars weer vrijkomen. Eh, en gisteravond gingen er in Tel Aviv tienduizenden mensen de straat op... Eh, omdat zij willen dat alle gijzelaars eh, vrijkomen. En dat zou betekenen dat deze deal, deze gevechtspauze... Eh, echt nog wel flink verlengd zou moeten worden zelfs. De gevechtspauze geldt nu maar voor vier dagen. Ahoy gaat zelf onderzoek doen naar de schietpartij van deze ochtend... meldt persbureau ANP. Daarbij raakte een man ernstig gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is aanspreekbaar. Inmiddels is een man opgepakt voor betrokkenheid inwoner van Weesp is voor anderhalf miljoen euro opgelicht. Hij wilde in cryptomunten investeren via een tussenpersoon die dat voor hem zou regelen. Maar kwam er al snel achter dat hij werd opgelicht. De rechter heeft nu geëist dat het bedrijf dat de tussenpersoon regelt... de identiteit van die persoon vrijgeeft. En de Britse koninklijke familie moet niet zo zeuren over de Netflix-serie The Crown. Dat zegt acteur Jared Harris. Hij speelt koning George. Sommige verhaallijnen in de serie zouden niet kloppen. Laatst heeft een oud paleismedewerker daar nog over geklaagd in een Britse talkshow. The princess was misrepresented and misinterpreted all her life. Yeah. And here we go again mm-hmm. with the crown. It's not the real Diana. The real Diana I knew was a fighter. Yeah. She wasn't shy and retiring. She fought for what she believed in. Acteur Harris zegt in The Telegraph dat de serie de Royals tenminste nog iets menselijks geeft. Het weer, vanmiddag nog wat regen, maar vanavond grotendeels droog. Het is 7 graden. Morgen bewolkt en regen en dan kan het ook een beetje sneeuwen in het oosten van het land.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 Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal eens even vragen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u uh, eh, Ja. Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het beetje. Of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn weer mee bezig.